met het NOS-journaal. Een kinderlongarts en hoogleraar uit Maastricht is in opspraak geraakt door zijn betrokkenheid bij gebedsgenezing. Hij deed vorig jaar mee aan een zendingsreis van een christelijke organisatie in Birma. De reisleider claimde na afloop dat tijdens de reis door gebedsgenezing zeven mensen van blindheid waren genezen. Longarts Dompeling was erbij en deed mee. De man is hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Die stelt dat hij als privépersoon deelnam aan de reis en zegt dat zijn wetenschappelijke integriteit niet in het geding is. De vereniging tegen de kwakzalverij zegt dat dompeling een risico vormt en extra in de gaten moet worden gehouden. In Turkije is 66 uur na de aardbeving nog een 27-jarige lerares gered uit het puin van de stad Ersis. Vijf uur eerder was daar ook een 18-jarige student levend onder het puin vandaan gehaald. Ersis is de zwaarst getroffen stad in het aardbevingsgebied. Het dodental in Oost-Turkije is inmiddels opgelopen tot 459. In het puin liggen nog honderden en mogelijk duizenden mensen. In Atlanta, in het zuidoosten van Amerika, heeft de politie een tentenkamp van Occupy-demonstranten ontruimd. Tientallen betogers die weigerden te vertrekken zijn gearresteerd. De demonstranten hadden hun tenten opgeslagen in een park in het centrum van Atlanta. De burgemeester zegt dat hij niet langer kon instaan voor de veiligheid. Het afgelopen weekend was er in het park een illegaal hip-hop concert met honderden bezoekers. De ontruiming in Atlanta verliep over het algemeen rustig. In de Afghaanse provincie Parwan zijn zeker vijf mensen omgekomen toen een tankwagen met brandstof ontplofte. Door een aanslag was er een gat geslagen in de wand van de tankwagen. Toen mensen probeerden om de weglekkende brandstof op te vangen, ging een tweede bom af. Er zijn tientallen gewonden. In Afghanistan zijn brandstoftransporten geregeld doelwit van extremisten. De laatste tijd neemt vooral het aantal aanslagen in het noorden toe. Nederland is in die regio actief met trainingen voor Afghaanse politieagenten. Het weer wisselen bewolkt met in het noordwesten langs de kust en enkele bui. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt vandaag ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor 1 Brugge 3 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude 3. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Raasdorp 6. A12 Utrecht-Den Haag voor Den Haag-Malieveld 3. Op de A20 Gouda Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 4. A22 Beverwijk-Velsen voor IJmuiden 3. En op de A28 Zolle richting Amersfoort voor Leusden 4 kilometer.